Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Tilburg is een voorraad grondstoffen voor vermoedelijk drugs gevonden. De politie kwam de chemicaliën op het spoor door een verkeerscontrole. Bij een automobilist werden verdovende middelen aangetroffen. De bestuurder werd aangehouden en daaropvolgend onderzoek bracht de politie naar het pand met chemicaliën. In een bestelbus die daarbij geparkeerd stond werd ook nog een grote hoeveelheid lachgas aangetroffen. In het zuidoosten van de Verenigde Staten is het aantal doden na de tropische storm Helene opgelopen tot zeker 64. Hulpdiensten verwachten dat dat aantal nog stijgt. Mogelijk zitten er nog slachtoffers vast in de enorme ravage die is aangericht. Donderdag kwam Helene in Florida aan land als orkaan. Huizen zijn verwoest en rivieren overstroomd. Miljoenen Amerikanen zitten nog steeds zonder stroom. Daardoor is ook amper communicatie mogelijk. Iran wil een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Daartoe roept het land op na de dood van Hezbollah-leider Nasrallah. Die kwam om het leven bij een Israëlische luchtaanval op het zuiden van Beirut. Iran is een belangrijke bondgenoot van Hezbollah... en heeft vijf dagen van rouw afgekondigd voor de dood van de leider. De Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties roept de Veiligheidsraad op... om in actie te komen tegen de Israëlische aanvallen. Op een camping in het Limburgse Arsen is vannacht een staakerven uitgebrand. Twee mensen die in de kerven verbleven hebben rook ingeademd. Een hond overleefde de brand niet. Door het vuur zijn een aantal gasflessen in de kerven ontploft. Uit voorzorg zette de brandweer meerdere eenheden in. Daardoor kon de schade aan naastgelegen kervens worden beperkt. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.